Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De republikeinse senator Rand Paul is begonnen aan wat een ellenlange toespraak moet worden... om het aannemen van een omstreden wet te vertragen. De Senaat debatteert over het verlengen van een omstreden onderdeel van de antiterrorismewet... het verzamelen en bewaren van telefoongegevens. Sinds de onthullingen van Edward Snowden over de omvangrijke afluisterpraktijken van de NSA... is er kritiek op de ruime bevoegdheden van veiligheidsdiensten. Rand Paul is een van de tegenstanders. Hij wil het stemmen over het wetsvoorstel uitstellen of blokkeren... door zonder onderbreking in de Senaat aan het woord te blijven... tot op zijn minst middernacht Amerikaanse tijd. Rand Paul stelde zich vorige maand kandidaat... voor de republikeinse nominatie voor het presidentschap in 2016. Vier grote internationale banken geven toe valutakoersen te hebben gemanipuleerd. De banken krijgen daarvoor gezamenlijk een boete van 5,8 miljard dollar. Het gaat om de Amerikaanse banken Citigroup en JP Morgan Chase en het Britse Barclays en Royal Bank of Scotland. Handelaren van de banken spraken met elkaar af wanneer ze welke valuta zouden verkopen. Zo konden ze de koersen beïnvloeden en meer geld verdienen op transacties. Syrische strijdgroepen die trouw zijn aan president Assad... hebben inwoners geëvacueerd uit Tatmoer, de officiële naam van het 2000 jaar oude Palmyra. IS-strijders zouden tot de stad zijn doorgedrongen. Hoe ver ze de stad zijn ingetrokken is niet te zeggen. Vooral de VN-organisatie UNESCO is bezorgd over de ontwikkelingen in Palmyra... omdat er veel archeologisch erfgoed in de stad is. Bij Palmyra liggen eeuwenoude Romeinse ruïnes... die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan. Honderden standbeelden zijn verplaatst naar veilig gebied... maar de angst bestaat dat IS het museum in de stad en grote monumenten zal verwoesten... zoals eerder op andere plaatsen ook is gebeurd. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in het noorden mogelijk nog een bui. koelt af tot 5 graden. Morgen in het westen volop zon. Verder landinwaarts weer stapelwolken en in het oosten misschien nog een bui. Wordt het 15 tot 18 graden. Vrijdag is het droog, wordt het nog wat warmer. Dit is DFM.